In zijn openingstoespraak zei Ban dat de deelnemers voor een geweldig grote uitdaging staan. De verwachtingen voor de conferentie zijn niet hoog gespannen. Internationale waarnemers zeggen dat de kans op een mislukking reëel is. De Syrië-conferentie start vandaag met verklaringen van alle 40 deelnemers. In Oekraïne zijn bij nieuw geweld tussen demonstranten en de politie twee doden gevallen. Het lichaam van een van de twee doden vertoonde volgens mediaberichten kogelwonden, maar de politie bevestigt dat niet. Een andere man viel van een hoogte van 13 meter te pletter toen hij volgens de betogers door de politie achterna werd gezeten. De afgelopen dagen drong de politie de demonstranten op het plein van de onafhankelijkheid in Kiev enkele tientallen meters terug, maar die hebben hun oude posities weer ingenomen. PvdA-Eerste Kamerlid Adrie Duivenstein is teleurgesteld in partijleider Diederik Samsom. Duivenstein vindt het jammer dat Samsom niet heeft geprobeerd te komen tot een coalitie met partijen als de SP en GroenLinks, zegt hij in Vrij Nederland. Hij erkent dat er waarschijnlijk geen alternatief was voor samenwerking met de VVD, maar hij denkt dat de PvdA op landelijk niveau geen toekomst heeft samen met de VVD. Hij vindt het liberalisme en de sociaaldemocratie daarvoor te verschillende bewegingen. Volgens Duivenstein is Samson geen moreel leider van de PvdA. Hij heeft meer waardering voor vicepremier Lodewijk Asscher. Duivenstein veroorzaakte eind vorig jaar politieke spanning door zijn verzet tegen de verhuurdersheffing. Het weer, bewolking overheerst en soms is het nevelig.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.